Door bezuinigingen verliezen zo'n 400 werknemers van G4S Care and Justice Services in juli hun baan. G4S wordt nu nog gehuurd door de overheid voor de beveiliging van gevangenissen, maar doordat een aantal gevangenissen sluit, zal er veel overtollig personeel zijn bij justitie en die mensen moeten de taken van het G4S personeel overnemen. Volgens de bonden is het sociaal plan voor de 400 G4S werknemers beneden de maat. In Suriname is verwarring ontstaan over een uitspraak van het hoogste rechtscollege van het land. Dat heeft bepaald dat de militaire rechtbank de zaak tegen een van de verdachten van de decembermoorden moet voortzetten. En dat betekent mogelijk het einde van de amnestiewet die vervolging van de verdachten van de decembermoorden onmogelijk had moeten maken. Rut Weidenbos van het oppositionele Nieuwe Front maand tot voorzichtigheid omdat het vonnis nog niet openbaar is gemaakt. Als het klopt is het een overwinning voor de Surinaamse rechtsstaat, zegt ze. In het midden van Noorwegen woedt een grote brand die grote schade heeft aangericht in twee kleine dorpen. Zo'n 90 gebouwen zijn niet meer te redden, waaronder woningen en vakantiehuisjes. 29 mensen moesten worden geëvacueerd. Door droogte en een sterke wind heeft de brandweer veel moeite om de brand te blussen. Vermoedelijk ontstond de brand door vonken van hoogspanningskabels. Twee Russische biathlonskiers zijn betrapt op dopinggebruik en voorlopig geschorst. Ook een biatleet uit Litouwen kreeg van de biathlonbond een startverbod opgelegd na een positieve test. Het Internationaal Olympisch Comité is geïnformeerd over de dopingverdachten. Over elf dagen beginnen de winterspelen in Sochi. De namen van de betrapte biatleten zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer, overal droog. In het noordoosten liggen de minima vannacht rond min 4. Op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen wordt het met een stevige oostenwind kouder. Het wordt min 2 tot af en toe plus 3. De zon schijnt geregeld. Donderdag weinig verandering. Vanaf vrijdag wordt het minder koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A10 West richting Zaanstad is even dicht bij de Koentunnel.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 En dat dateert van 1998, heb ik eh, me door Adam laten vertellen. Hij is hier in de hoofdrol, als het gaat om de vocalen. En hij heeft eh, de aardbol aan een touwtje hangen. Oftewel, The World on a String. I've got the world on a string sit on the rainbow. Got a string around my finger, lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing, I can make that rain go. Anytime I move my finger, what a world, what a life, I'm in love. Life is a wonderful thing you can only hold that string. I'll be silly so and so if I should ever let it go. Oh, I've got a world on a string, sitting on the rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. if I can only hold that string. I'll be silly so and so if I should ever let it go. I've got a world on a string, sitting on the rainbow. Got a string around my finger. What a world, what a life. Lucky me, can't you see? What a world, what a life. I'm in love. 1998, 15 jaar geleden, je merkt het net al op. Ja, het is niet te geloven. Het is, eh, ja, maar, maar kwalitatief, eh, want je zei, eh, we hebben het opgenomen met een dat Ja, ja, ja dat, we hebben het, was een low budget, omdat het voor een goed doel was. Jesse Malawi, dat, voor huisjes in Malawi, dat, in, dat, in dat verschrikkelijk arme land. En, ja. dat hebben we met meen, 14 man hebben we die cd gemaakt. In de Doopse kerk. En ja, dat was natuurlijk wel een prachtige akoestiek. En, en, en eh, met een dat recordertje hebben we dat gedaan. En dat hebben ze bij Sony Music... Eh, eh, hebben we toen, die heeft dat gratis gedrukt. En ook een beetje de boel gemasterd. En ja, ja. dat is allemaal goed gekomen. Ja, DK, jammer hè, dat die man ja. er niet meer is. Want ja, fenomenale blazen. Ja. ja. Hey, Adam, uh, je vertelde net, jullie hebben dus wekelijks of twee wekelijks... In Vreeburg hebben we de muziek? Ja. Eh, ben jij eerder daar ook weer te beluisteren? Wat zeg je? Ben jij daar zelf eerder te beluisteren? Ja, eh, over 14 dagen zijn we er weer eh, met Spoor 5. Met Spoor 5? Ja. Oké. En, en wat voor repertoire hebben jullie dan? Nou, we spelen... Kijk, onze pianist Frans Tonger, die is twee jaar, anderhalf jaar geleden overleden. En eh, dat was niet alleen een goede pianist, maar ook een ontzettend goede componist. Ja. En eigenlijk spelen we wel 70% eh, composities van, eh, van Frans Tongeren. Ja. En buiten dat gaan we natuurlijk ook nog leuke stukken... gewoon de, de, de, gewoon, het gewoon geëikte repertoire van het eh, American Songboek. En het wordt een beetje gezongen. En, eh, ja, maar wat lekker dat er überhaupt hier in de buurt... Eh, lekkere, lekkere muziek gewoon. Ja, gewoon lekker live muziek te, beleven. lekker swingen. Ja, precies. Hey, ik ga even wat draaien. Beetje, toch een beetje poppy. pick up the pieces. Nou, dat, stuk is natuurlijk al onbekend. Dit keer vertolkt door natuurlijk mijn vriendin... <laughs> nou ja, vriendin. Candy Dulver. Oh ja, leuk. niet over. Pick up the pieces. Adam, wat heb jij weer voor ons? Eh, ja, ik heb eh, natuurlijk... Ja, we hebben natuurlijk... Eh, om in het Haarlemse te blijven, we hebben Harry Verbeek gedraaid. En, en ik mocht zelf net ook even naar mezelf luisteren. Ja. <laughs> Op de tenorsax. Ja. Maar ja, er was ook nog een Haarlem en die kon ook wel aardig spelen. Ja. <laughs> en daar gaan we nu wat voor draaien. En dat is niet minder dan, dan Ruud Brink. En Ruud eh, hoort u dus met het eh, trio van Pim Jacobs. En uh, Pim Jacobs speelt daar piano. En zijn broer die speelt daar op de bas. En op de gitaar Wim Overgouw. En u hoort Ruud op tenor, sax en in een nummer van de gebroeders Gerswin. En dat heet Our Love Is Here to Stay. Ja, u hoorde Ruud Brink met de gebroeders Jacobs en Wim Overgouw... en uh, de prachtige saxofoon van Ruud... en eh, waar eh, Willem Duis ooit van zei op zondagmorgen... de sexy sax van Rudy. Ja. <laughs> nou ja, we gaan door met, een, met twee andere saxofonisten. Een, een, een, een, een, een, plaat die in 1959 gemaakt is en heel bijzonder... Eh, twee, uh, twee saxofonisten, een alt-saxofonist... Cannibal Adderley en John Coltrane. En uh, nou, goede wijnboef en krans. Met Winter Kelly op piano en Paul Chambers op de bas... Jimmy Cobb op de drums. U hoort een uptempo stuk, The Limehouse Blues. Dus op hun, eh, op hun instrument. Ik heb een uh, mooie voor u meegenomen van Diana Krall. I can give you anything but love. Je zou zeggen een uitgekoud nummer, maar eh, zoals deze dame het zingt... Ja, ja. that's the one thing I've got plenty of. Baby, dreaming a while, scheming a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell. Baby, guess and I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell, baby. Did lucky day, you know darn well, well, baby. I can't give you anything. I can't give you anything. I can't give you anything but love. vocaliste, zangeres Diana Krol was dat. En ik ben hier samen, eh, luisteraars, met eh, Adam Adem Spoor... vanmorgen bij ZFM Zandvoort. Eh, heel gezellig. Collega's in de muze. Ik meer in de popmuziek, Adam meer in, ja, op jazzgebied, zeg maar. Alhoewel hij ook wel... Uh, Adam, je speelt toch ook wel popmuziek? Ja. He, dus, we doen alles. Ja, <laughs> zo is dat. ja. ja. Nou ja, ik... Het, het, is natuurlijk een eh, eh, een mooie dag vandaag. Het wordt een beetje donkerder, maar uh, eh, er is weer de muziek. Hè? Dus uh, Charles die speelt vanmiddag in de Café de Halve Maan in Zandpoort. Uh, hoe laat begint dat, Charles? Nou, dat begint om, dacht half zes pas, hoor. Dus oh, oh half zes? In, de namiddag, nou, en daar, daarvoor kan u dan om drie uur naar Grand Café... Uh, op het Kerkplein in Bloemendaal. het Kerkplein is het verlengde van de Bloemendaalse weg. Want daar speelt onze Zandvoortse tros trots. Il Suo, Violino, Louis Schuurman met zijn eh, papa Luigi eh, en Ami Amici. Eh, ja, dit in het Frans. is een taal. <laughs> maar goed, Hot Club de Frans. we kennen Louis natuurlijk. we horen hem regelmatig in antwoord En het is een fantastisch orkest. Dus om drie uur vanmiddag in Vreeburg. Maar we komen even terug op de halve maan. Dat, vroeger was het een, eh, de eigenaar van de halve maand was Willem Koster. En Willem Koster is een goede vriend van mij. En als hij een keer komt kijken, want hij woont tegenwoordig in, in, in, Frank, oh, in Frankrijk... Eh, dan moet ik altijd eh, een nummer spelen voor hem. En dat heet April en Pers. Daar heeft daar een eigen tekst op. En dan gaat hij zingen April en Pers, omdat het zo ver is. maar goed, <laughs> ik heb hier dus een cd'tje ja. voor me liggen... voor een pianiste die heel veel inspiratie heeft gegeven voor talloze pianisten daarna. Nou, dat is niet minder dan Errol Gardner. En eh, nou ja, ik moest aan de halve maand moest ik aan, eh, aan Willem denken. En eh, u hoort Errol Gardner met Eddie Callahan op de bas... en Denzel Bess op de drums in April in Paris. echt applaus aan hem, toch? Ja, eh, fantastisch. Eh, hè? Ja, zeker weten. heerlijk, eh, rustig. Maar ja, ik moest even denken net aan... dat jij dus I Can Give You Anything But Love draaide... van, van Diana Krol. hoe zo'n zo stokoud nummer toch prachtig weer uitgevoerd kan worden. En dat maakt eigenlijk niet uit wat voor nummer je ook neemt... als het maar goed gespeeld wordt. En zo heb ik hier ook wel wat liggen. Dat is ook weer heel bijzonder, maar dat is ook weer zo'n heel oud nummer... Eh, die door eigenlijk iedereen gespeeld en gezongen is. En het is eh, on the sunny side of the street. Maar dan hoort u het in de uitvoering met eh, drie modernisten, zoals we dat vroeger noemen. Dizzy Gillespie en de saxofonisten Sonny Stitt en Sonny Rons. Moet u opletten wat u gaat horen. Nou, we gaan, we gaan ervan genieten. the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder. Life could be so fine luistert altijd nog naar ZFM eh, Zandvoort. Adam Spoor en Cheryl Duif eh, presenteren vanmorgen CFM Jazz. En Adam, eh, dit was, de, de, de, vocalen werden ingevuld door Dizzy Gillespie. Ja, nou, je hoorde, je hoorde Dizzy zingen, ja. Ongelooflijk. Want, ja, dat deed hij wel eens meer, hoor. Dat, ja, dat, eh, dat, had ik nooit geweten. Hij ging altijd wel een beetje sketten, ook eh, zo nu en dan. Eh. Nou, wat, wat houdt dat in? Met dat, uh, nou, sketten... Een bekend nummer van hem is... Uh, even kijken, wat was dat? Want ik heb hem hier... Oh, dat was het Lemon Drop, hè? Dat, dat skette die. Oké. Eh, ik heb dat uh, van Descartes, die skette dat ook. Dat kunnen we zo direct misschien nog wel even draaien. Ja, gaan we zeker doen. Ja, dat doen we zo direct. Dan hoor je maar, Descartes sketten. Maar eerst gaan we, gaan we opnieuw Here We Go Again... met Ray Charles en, en Nora Jones. Thank you. before. You know what? <laughs> Ray Charles en Nora Jones, ja, fantastisch. Ja, we hadden dit over sketten, eh, sketten in de jazz. En uh, sketten is natuurlijk een manier van zingen zonder woorden. En eh, Dizzy Gillespie, die we het plaatje daarvoor hoorden... deed dat eigenlijk wel vrij regelmatig. Hij heeft er ook een stuk daarvoor gecomponeerd. En dat stuk dat heet Lemon Drop. En... Ik zei het al, eh, toevallig had ik het bij me van, uh, van Deetje Kaart... Daar als trompetist, maar die speelt nu uh, mellofoon op dit nummer... en hij gaat sketten. Lemon Drop, Deetje Kaart. <laughs> Nou ja, ik kreeg, een beetje weegevoel. Eh. Hij kon ook de boel altijd op, met, met dit soort dingen op, eh, op, op stel te zetten. Het was eh, fantastisch, ja... Nou ja, we zijn zeker toe aan het laatste nummer. Hè, we, gaan, we, gaan, er heel langzaam naartoe, want ik kijk op ons, ons klokje. En het is het klokje van gehoorzaamheid. En dat betekent dat we er over zo'n minuut of vier ruim tussenuit moeten. Ja, en als je... nou ja, ik... Ik ga vanmiddag lekker naar het voetbal kijken. Naar de naar HFC, tegen Edo. En eh, nou ja, jij moet spelen in de halve maan om half zes. Ja, maar jij gaat toch ook nog wel naar Freiburg? Ja, ja de, de is natuurlijk om drie uur papa Luigi, niet vergeten. Dus eh, eh, ik wens jullie nog een prettige zondag, hè? En nou, Adam, het was heel gezellig vanmorgen. Misschien ja, dat, we, ook. dat we dat meer kunnen doen ja. samen. Dat, ja, dat zeker weten. Lijkt me heel gezellig. wij wensen u allen een hele fijne zondag nog toe. Geniet van de dag. Eh, het is nu nog droog. Dus je kan nog een strandwandeling gaan maken als je in Zandvoort woont. Ook als je niet in Zandvoort woont. Want dan ga je gewoon eventjes in de auto zitten. Of je gaat op de fiets en je doet sportief. En je fiets richting de kust. Helemaal goed. En dan genieten van eh, alles wat eh, het Zandvoortse strand je kan brengen. We gaan eruit, luisteraars, met een Gunner een groener eh, is natuurlijk bijvoorbeeld Frank Sinatra, Tony Bennett. Eh, allemaal bekende mensen. Maar Michael Bublé doet daar ook stilletjes aan mee. We gaan ervan genieten met Call Me Irresponsible. Michael Bublé.